Levi van Eck met het NOS-journaal. Siewert van Linde en zijn zakenpartners worden door het Openbaar Ministerie... nu ook verdacht van witwassen, meldt NRC. Eerder was al bekend dat justitie het drietal verdenkt van oplichting en verduistering. Van Linde en zijn zakenpartners verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes... terwijl ze beweerden met hun stichting zonder winstoogmerk te werken... Ondertussen maakten ze via een commerciële BV toch winst en betaalden ze zichzelf dividend uit. Dat is geld dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf... en dat komt volgens justitie neer op witwassen. Het Rode Kruis heeft 10 tenten met stretchers geplaatst... op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal kunnen daarin 40 asielzoekers de nacht doorbrengen. De tenten worden neergezet omdat naast alle bedden... naar verwachting ook alle 130 stoelen vannacht bezet zijn, zegt het COA. In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden... voordat ze naar andere ACC's worden gebracht is al tijden sprake van een tekort aan bedden. Opvang in de andere regio's blijkt ook niet genoeg om de problemen in Ter Apel op te lossen. Gemeenten moeten voortaan verplicht worden om kansrijke asielzoekers op te vangen... staat in een advies aan het kabinet van twee adviesorganen. Het COA blijft dan alleen nog verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers... die weinig kans hebben om in Nederland te blijven. Het asielbeleid is volgens de adviesorganen nu te afhankelijk van de aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Een cameraploeg van de regionale omroep RTV Utrecht is beroofd van een camera en statief. De cameraman is daarbij geslagen. De ploeg was aan het werk op Kanaleneiland toen de spullen werden gestolen. Er wordt gezocht naar twee verdachten. RTV Utrecht heeft aangifte gedaan van geweldpleging en diefstal. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of af. 8. De komende dag is het zonnig en 20 tot 24 graden.